Jobboot met het NOS Journaal. Minister Leers heeft een interim manager aangesteld bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Harry Paul, die werkt voor een consultancybedrijf, is de voorlopige opvolger van Nurten Albayrak. Die werd gisteren op non-actief gesteld als bestuursvoorzitter, omdat minister Leers en de Raad van Toezicht vinden dat ze verkeerde informatie heeft aangeleverd over haar inkomsten. Onlangs kwamen ook berichten naar buiten over een angstcultuur bij het COA. De benoeming van Paul geldt voor vier maanden. De snelweg A15 in de Betuwe wordt doorgetrokken naar de A12 bij Zevenaar en krijgt een brug over het Pannendenskanaal. Dat is besloten door de Provinciale Staten van Gelderland. De aanleg van de nieuwe verbinding kost een miljard euro, waarvan 320 miljoen wordt betaald door de provincie. En een ander deel uit tolgelden. Een voorstel voor een tunnel in plaats van een brug haalde het niet. De naastgelegen Betuwe-lijn kruist het Pannerdenskanaal wel met een tunnel om de natuur te sparen. Maar een snelwegtunnel wordt nu te duur gevonden. Over het doortrekken van de A15 naar de A12 is tientallen jaren gediscussieerd. Venezuela heeft de afgelopen maanden geen vliegtuigen van de Nederlandse kustwacht meer de toegang tot het land geweigerd. Minister Hille zei in de Tweede Kamer dat hij hoopt van de problemen af te zijn nu er goede afspraken zijn gemaakt. De Venezolaanse president Chavez had Nederlandse vliegtuigen de toegang ontzegd omdat Nederland de Verenigde Staten zou helpen bij het voorbereiden van een invasie. Maar volgens Den Haag wordt er met de Verenigde Staten alleen samengewerkt op het gebied van drugsbestrijding. Vorig jaar ging minister Verhagen van Buitenlandse Zaken naar Caracas, de hoofdstad van Venezuela, om de plooien daar glad te strijken. Het weer vanavond helder. Het koelt na middernacht wel snel af. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten van het land. Ook na morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog file tussen Roelofarensveen en Hoogmade 4 kilometer. A10 West richting Den Haag voorknopend de Nieuwe Meer 4 na een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Blijswijk en Gouda 10 door een ongeluk. Ook daar is de weg weer open. Dat daar ook nog wel behoorlijk vast op de A20 vanuit Rotterdam. Daar staat tussen Rotterdam Prins Alexander en Knopend Gouwen 11 kilometer. Na 20 de andere kant op vanuit Gouda tussen Moordrecht en Rotterdam Prins Alexander 4 kilometer.